Drie uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij een kind van de tiende verdieping van het Tate Modern in Londen heeft gegooid, wordt tot februari vastgezet in een jeugdgevangenis. Die maand moet hij zich voor de rechter verantwoorden, heeft de rechtbank bepaald. In november staat er nog een zitting gepland. Zijn advocaat zegt dat er dan ook een psychiatrisch rapport klaar ligt. Het jongetje van zes, dat vermoedelijk naar beneden is gegooid... is buiten levensgevaar. Hij ligt met botbreuken en een bloeding in zijn hersenen in het ziekenhuis. De Nederlandse slachtoffers van een autoongeluk bij de Turkse badplaats Alanya dinsdag hoorden bij een gezin uit de provincie Utrecht. Bij het ongeluk kwam de vader om het leven, de moeder, zoon en dochter raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten klaar te staan om de familie te helpen. Het Utrechtse gezin maakte deel uit van een groep toeristen die met een terreinwagen een excursie maakten. De chauffeur zou de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt waarna de jeep in een ravijn reed en zo'n 20 meter naar beneden stortte. In het noorden van Rusland zijn twee mensen omgekomen bij een explosie op een militaire basis. De explosie was in een motor van een raket die met een vloeibare brandstof was gevuld. Zes medewerkers van de basis raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Maandag ging het ook al mis op een militaire basis in Rusland. Toen vatte in het oosten van Siberië een wapendepot vlam... en die brand veroorzaakte een reeks explosies. Tienduizenden mensen moesten toen worden geëvacueerd. Saida Magé wordt een van de gezichten van het NOS-journaal. Ze volgt Dionne Staks op, die vertrekt naar de Avro Tros. Magé is nu nog te zien bij Nieuwsuur en te horen in het NPO Radio 1-programma Nieuws Co. Hiervoor werkte ze jarenlang bij de Amsterdamse stadszender AT5. Het weer, zonnige periode vanmiddag, ook wat bewolking en het is 21 tot 26 graden.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 You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made. She's a real nice girl and she's always there for you. But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control.